Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf vandaag patrouilleren speciale teams van de politie bij de grens en bij opvangcentra om mensensmokkel tegen te gaan. Dat meldt de Volkskrant. In en rond asielzoekerscentra zijn bendes actief die bewoners ronselen voor prostitutie en illegale arbeid. Om de daders op heterdaad te betrappen worden teams ingezet van in totaal 100 politiemensen, onder wie ook agenten die Arabisch spreken. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker twintig doden gevallen. De aanslagplegers lieten gisteravond een auto vol explosieven ontploffen voor een restaurant aan de kust. Daarna renden een aantal zwaar gewapende terroristen vanaf het strand al schietend de terrassen van drukbezochte restaurants op, waar veel hoge ambtenaren, regeringsmedewerkers en zakenmensen komen. De aanslag is opgeëist door de terreurgroep Al-Shabaab. In Veen in Noord-Brabant is vannacht een politieauto uitgebrand. De auto is vrijwel zeker in brand gestoken. Agenten waren naar een huis gereden na een melding. Even later zagen ze dat een auto in brand stond. Veen is bekend doordat er vaak ongeregeldheden zijn rond de jaarwisseling. Dan worden onder meer oude auto's in brand gestoken. Twee jaar geleden werden bij rellen rond Oud en Nieuw ongeveer 100 mensen in Veen opgepakt. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden al bijna 24 uur geen treinen. Gisterochtend trok een trein uit Tilburg de bovenleiding kapot toen die het station van Den Bosch binnenreed. Het treinverkeer raakte op verschillende trajecten ontregeld, maar de problemen tussen Tilburg en Den Bosch bleken het grootst. Daar rijden nu nog steeds geen treinen. Het weer, het is droog, minima tussen 0 en min 6 graden. De dag begint zonnig, maar vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen en het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Shirt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... door een kapotte vrachtwagen bij Roelevarensveen, 4 kilometer.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 Nou ik wil niet zeggen kerstplaten, maar wel richting de sneeuw eh, gegaan. Wat, krijg, wat jij ook krijgt met, eh, met sneeuw is natuurlijk traffic eh, jams. Files. Daar zingt Ruben Heijn over. Hij staat al sinds 2010 onder contract bij Luna. Why there's a traffic drum in my head and not much to do even the sun comes through my mom would say babe is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together.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 Baby? Kan deze eigenlijk wel. It's cool outside. arm Armstrong. said it's cold outside. I wish I knew how. tickle the debt that you dropped in. To break this spell. to break this spell. You better break that spell or go to.